Levi van Eck met het NOS-journaal. De politieke partij Volt heeft Tweede Kamerlid Nilo Gundogan geschorst... na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt de partij in een verklaring. De partij zegt niet wat het grensoverschrijdend gedrag zou inhouden. Volt schakelt nu een extern integriteitsbureau in... om onderzoek te doen naar deze meldingen. Nederland haalt vijf medewerkers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa terug uit het oosten van Oekraïne. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan Nieuwsuur. Het Westen vreest dat een Russische inval op handen is. Daarom hebben ook de VS en Groot-Brittannië al hun OVSE-medewerkers teruggehaald. Tot voor kort waren er ruim 500 waarnemers van de OVSE in het gebied. Ze controleerden daar of het Oekraïense leger en de pro-Russische separatisten zich aan het staakt het vuren hielden. In het centrum van Leiden zijn 23 mensen aangehouden na een woonprotest. Volgens de politie begonnen zij een onaangekondigd nieuw protest. Toen agenten dat probeerden te eindigen ontstond er een grimmige sfeer. Ook zou er met stenen zijn gegooid. Een deel van de actievoerders trok een supermarkt in. De ME omsingelde de winkel en arresteerde de demonstranten vanwege openlijke geweldpleging of het niet kunnen tonen van een ID-kaart. De betogers demonstreerden in Leiden tegen de woningnood. In de Canadese grensplaats Windsor heeft de politie de Ambassador Bridge helemaal ontruimd. Twaalf mensen zijn gearresteerd en zeven tot tien voertuigen werden weggetakeld. Volgens de politie is er geen geweld gebruikt. De brug is nog niet open voor verkeer. Waarschijnlijk gebeurt dat nog later vandaag. Het is een van de belangrijkste wegverbindingen tussen Canada en de VS. Demonstranten blokkeerden de brug zes dagen lang als protest tegen het Canadese coronabeleid. Het weer vanavond en vannacht valt er vooral langs de kust wat regen. De temperatuur ligt rond de 7 graden. De komende dagen is het wisselvallig en waait het soms stevig.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 Epoch is het nieuwe album van Elion. Ja, ze staan eigenlijk nog eh, met een ander album, Café Chill, in onze playlist. Maar goed, eh, de volgende kan ons het schelen. Ehm, dus uh, Elion ja, beginnen we straks mee. The Living Earth Show en Danny Clem. Ja, dat is de volgende groep mensen met Music for Hard Times. Nou, en harde tijden waren het wel. Voor ieder van ons hebben we wel een moment van overdenking van, van jongen, jongen, jongen, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd de eh, afgelopen jaren, jaar en maand misschien wel. Dan gaan wij terug in de tijd met Karunesh, met Kaya. Dat was een, eh, een, een hit, uh, Sun Walker's Dream, maar dan natuurlijk in New Age muziekland. Eens even kijken um, wie we nog eh, meer gaan tegenkomen. Enam, Purple en Gold. En we sluiten af met, ja, we hebben het een beetje over... Uh, intiemzijn.nl ehm, want we sluiten af met muziek Kama Sutra, The Essential van Surajit Das. Ja. En in het volgende uur, daar komt, uh, ja, dat verklap ik dan alvast maar, een, omdat ik het erover heb, poppel vol met tantric songs. Tantric songs, zo moet ik het misschien zeggen. Eh, dus ja, intiem eh, die eh, komt allemaal weer langs in dit programma. Dat ging vroeger zo. En dan hebben we het vroeger, oh, hebben we het dan over 2004, 2005. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1477. purchase the music on CD Baby, iTunes, or Amazon, and visit my website at wwwcatherinek musiccom This is pianist Keith Tim Anderson, and you're listening to Peaceful Radio. que viene el encierro, por el camino se señala. Y yo digo que mentira, que los galdarros no suenan. Y yo digo que mentira, que los galdarros no suenan. Que le muden de camino Dice San Bartolomé que le muden de camino, que le duele la cabeza de pasar Puanca que le duele la cabeza de pasar Puanca Nosotros los de Año Ver nosotros los de Año Ver nos comemos los conejos. Y los de la medilla vienen a roer los huesos. Y los de la medilla vienen a roer los huesos. Cachigordita la quiero que tenga buenos riñones, que las altas y delgadas no tienen más que huesarrones. Que las altas y delgadas no tienen más que huesarrones.